eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Spanje is de tegenstander van Nederland in de finale van het WK voetbal. Zondagavond in Johannesburg. De Spanjaarden schakelden vanavond in Durban, Duitsland uit. Spanje won met 1-0 Nog een kopbal van verdediger Puyol, een kwartier voor tijd. De finalisten Oranje en Spanje hebben beide nog nooit de wereldtitel veroverd. Oranje verloor twee keer de finale, in 1974 tegen Duitsland en in 1978 tegen Argentinië. Regerend Europees kampioen Spanje stond nog nooit eerder in de finale van het WK. De verliezer van vanavond, Duitsland, speelt zaterdag om de derde plaats tegen Uruguay in Port Elizabeth spelers van het Nederlands elftal worden hoe dan ook dinsdag gehuldigd in Amsterdam. Ook als Oranje de WK-finale zondag niet wint is er een feest in de hoofdstad, heeft burgemeester Van der Laan gezegd. Als Nederland wereldkampioen wordt maken de spelers een vaartocht door de grachten. De spelers en staf worden dan op het Museumplein gehuldigd. Als Nederland in de finale verliest van Spanje is er dinsdag geen vaartocht, maar komt Oranje wel naar het Museumplein. Een recordaantal van 12,3 miljoen Nederlanders heeft gisteren de wedstrijd Nederland-Uruguay op tv bekeken. En daarmee gaat de finale, de halve finale moet ik zeggen, van het WK voetbal 2010 de boeken in als het meest bekeken televisieprogramma aller tijden. Het oude record stond op 11,7 miljoen tijdens de halve finales van het WK in 1998 toen Oranje tegen Brazilië speelde. Vier Nederlandse banken worden onderworpen aan een zogeheten stresstest. Ook 87 andere Europese banken worden getoetst, is in Europees verband afgesproken. De vier Nederlandse banken zijn ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank. Bij de stresstest wordt gekeken of een bank door een nieuwe crisis in problemen kan komen. Het weer aan de kust wolkenvelden, in het binnenland helder en droog en morgen vrij zonnig en droog.